spoedige start. Dit is door negens met het NOS-journaal. Het wegverkeer heeft op veel plaatsen last van de sneeuw. Vooral in het midden en oosten van Nederland leiden de sneeuwbuien tot problemen. Volgens de Verkeersinformatiedienst zijn er tientallen ongelukken gebeurd. Ook het vliegverkeer heeft al de hele dag last van het slechte weer. Het kabinet is het met de regiobesturen eens geworden over de besteding van ruim 700 miljoen euro extra om de groei van het verkeer via de weg, het spoor en het water op te vangen. De A2 tussen Deil en Den Bosch wordt verbeterd. De A1 bij Barneveld, de A58 tussen Tilburg en Breda... en de A15 tussen Papendrecht en Gorkum. Tot 2030 komt er in Nederland in totaal 1000 kilometer aan rijstroken bij. Het nummer Bohemian Rhapsody van Queen staat dit jaar opnieuw... net als vorig jaar op nummer 1 in de top 2000. Dat is vanavond bekendgemaakt op Radio 2. En ook de nummers 2 en 3 zijn dezelfde als vorig jaar. Hotel California van de Eagles en Stairway to Heaven van Led Zeppelin. De top 2000 wordt dit jaar voor de negentiende keer uitgezonden. Op eerste kerstdag begint het muziekfestijn. Dat duurt tot en met 31 december. Het Nederlandse vrouwenschaatsteam heeft zich geplaatst voor de ploegenachtervolging op de winterspelen in Zuid-Korea. Marit Leenstra, Melissa Wijfje en Lotte van Beek eindigden in Salt Lake City bij de wereldbekerwedstrijden als tweede achter Japan. Dat was genoeg om plaatsing voor de Olympische wedstrijd in Pyeongchang veilig te stellen. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Willem II en NAC Breda hielden elkaar in Tilburg in evenwicht. Het werd 1-1 door doelpunten van Okbetje voor Willem II en Ambrose voor NAC weer de komende uren trekken de sneeuwbuien naar Duitsland weg. Later in de nacht volgen meer buien. Morgen is het vaak bewolkt met nog een enkele winterse bui. Wordt het 3 tot 5 graden bij een stevige wind. Dit was Den NOS Show. Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het.